Dit was het laatste juridische hobbeltje dat nog genomen moest worden en nu is er dus groen licht. Een tijd lang zijn er al een heleboel protesten en rellen in Frankrijk vanwege de nieuwe pensioenwet. Veel Fransen zijn boos omdat Macron het parlement heeft omzeild om zijn pensioenplannen er doorheen te drukken. De pensioenleeftijd in Frankrijk wordt straks in stapjes verhoogd van 62 naar 64 jaar. Inwoners van Purmerend zitten al drie avonden op rij in de stress... doordat er wordt geschoten op woningen daar. De burgemeester is er nu zo klaar mee dat ze ingrijpt. En wat ik in gang heb gezet is dat in Beemster eh, de woning die nu getroffen is... dat die ook gesloten wordt en dat er ook cameratoezicht komt op de plaatsen in Purmerend. Daar eh, komt ook cameratoezicht en een van beide woningen zal ook gesloten worden. Twee van de beschoten woningen gaan dus een tijdje op slot en er komen extra camera's. Ze kan alleen niet garanderen dat het vanavond rustig blijft. Wat kunt u eraan doen dat het vanavond niet weer gebeurt? De burgemeester kan daar eh, niks aan doen. Dat, eh, het is, eh, de mensen moeten dat niet nog een keer doen. En als je langs de berm bij de A8 bij Oostzaan rijdt... dan denk je waarschijnlijk niet meteen aan zeldzame paddenstoelen. Maar ze staan er wel en dat is best bijzonder... want ze groeien niet overal, maar dus wel langs een snelweg. Een verslaggever van NA Nieuws ging op pad met paddenstoelen-expert Piet. Welk is dit nu ook weer, die, die, die paddenstoel die we hier zien nu? Dat is de geaderde kluiswam. Hier verderop, welke staat daar? Daar staan de kluiswammen. Die lijken op een eh, zo'n zwart-wit nonnenkapje. als je daar iemand ziet lopen kan het dus Piet zijn. Hij houdt voor Rijkswaterstaat bij... wat er allemaal groeit... zodat ze weten wanneer ze moeten maaien. Ik heb al gehad dat mensen gingen bellen van er ligt een lijk in de berm. Eh, maar dat was jij? Dat, dat was ik, ja. Eh, onderzoek aan doen, <laughs> Krijg je nog wat weer? Vanavond en vannacht op de meeste plekken droog... en de temperatuur schommelt net boven het vriespunt. Morgen in het westen veel zon, in het oosten is het wat bewolkter... en kan het ook gaan plensen, dan een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Tell me why? Can't you just stop reminding me of when we said forever I know exactly what you're doing Or oh, when you say you need to drop off all my sweaters It's just one of your excuses Baby, why do it.